Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Mark Zuckerberg zegt dat zijn bedrijf Meta geen verslavende apps meer bouwt. Hij moest afgelopen dag getuigen in de rechtbank in een grote zaak tegen sociale mediabedrijven. Daarin zeggen 1600 eisers dat bedrijven als Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... gebruikers expres verslaafd maken aan hun platforms. De samenleving heeft veel financieel voordeel bij gratis juridische hulp... voor mensen die het zelf niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek. Voor elke euro die via het juridisch loket hieraan wordt besteed... krijgt de samenleving 3 tot 5 euro terug. Als mensen in een vroeg stadium juridische bijstand krijgen... leidt dat tot vermindering van stress, schulden en uitval op het werk. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen. De man van 71 was met zijn zoon en een andere Nederlander bij Fies in Tirol buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie veroorzaakten ze een lawine. De twee anderen overleefden het, mede dankzij hun lawinepieper. Een café-eigenaar in Australië heeft vijf posters van de ramen moeten verwijderen... waar wereldleiders als Trump, Poetin en Netanyahu op waren afgebeeld in nazi-uniform. Hij wilde een antifascistisch statement maken... maar de politie verwijderde de posters en sloot zijn zaak enkele uren. Australië heeft de wetgeving rondom haatzaaien aangescherpt... na de dodelijke aanslagen op Bondi Beach eind vorig jaar. Acteur Teun Kuilboer is opgestapt bij de hitserie Sleepers... die te zien is op Videoland... Hij spreekt van manipulatie en leugens achter de schermen, zonder daarbij in detail te treden. RTL, de eigenaar van Videoland, zegt uit te willen zoeken wat er aan de hand is. In Sleepers speelt Cowboer een goede vriend van een corrupte agent. Die wordt vertolkt door acteur en bedenker van de serie Robert de Hoog. Het weer. In het zuiden en het midden van het land wordt vannacht gewaarschuwd voor gladheid door sneeuw. In het noorden blijft het droog. Morgen eerst regen of sneeuw en in de middag wordt het vanuit het noorden droog.